Twee broers uit Glanerbrug zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar vanwege een dodelijke steekpartij. Ze kregen vorig jaar zomer in een café ruzie met twee broers uit Winterswijk. Op straat werd een mes getrokken en werden de broers uit Winterswijk in de rug gestoken. Een van hen overleefde dat niet. De rechter oordeelde dat beide broers schuldig zijn aan doodslag en poging tot doodslag. De rechtbank in Arnhem heeft een medewerker van de Belastingdienst tot vier jaar cel veroordeeld. Uit onvrede over reorganisaties besloot hij zijn werkgever te bestelen. Hij liet de Belastingdienst bijna 20 miljoen euro storten naar een bedrijf van een kennis van hem. Toen het uitkwam was bijna het hele bedrag al naar rekeningen in Turkije weggesluist. De handlanger kreeg drie jaar en tien maanden cel. In Vlissingen woedt een grote brand in twee loodsen op een industrieterrein. De brand is volgens Omroep Zeeland ontstaan bij werkzaamheden in een meterkast in een van de loodsen. Daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het spoorverkeer door het havengebied in Vlissingen is stilgelegd. Cabinepersoneel van Ryanair legt op 25 juli het werk de hele dag neer. Dat gebeurt in België, Italië, Portugal en Spanje. Het is nog onbekend welke gevolgen de staking heeft voor Nederlandse passagiers die vliegen op deze bestemmingen. Tennisser Robin Haas is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in drie sets van de Australiër Nick Kyrgios. Het weer afwisselend zon en wolken bij 20 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. Morgen eerst wolken, later zon bij 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.